Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vandaag precies 80 jaar geleden dat voormalig Nederlands-Indië werd bevrijd. En dat wordt op steeds meer plekken herdacht. Dit jaar zijn er 13 nieuwe herdenkingen, ook in Leiden. Mirna en Laurie organiseren die bijeenkomst. We hopen gewoon dat mensen komen om ook te leren als we er nog niet zoveel van weten. Het deel van de Tweede Wereldoorlog wat zich in Azië heeft afgespeeld... is misschien soms wat onderbelicht. En daarnaast hoop ik eh, dat er gewoon ook verschillende generaties zijn. Dus dat we inderdaad uh, eh, verhalen kunnen delen van jong en oud. De stijging van het aantal herdenkingen komt volgens experts... doordat jongeren makkelijker praten over het verleden van Nederlands-Indië... dan de vorige generaties. De politie van het Limburgse Hoensbroek is op zoek naar een man... die het gaspedaal en de rem niet uit elkaar kan houden. Hij gooide op Insta twee filmpjes waarin hij met 148 km per uur... door een straat scheurde waar je 30 mag. En in een ander filmpje reed hij 180, soms tegen de richting in. Hij rijdt, hoe kan het ook anders, in een donkerblauwe BMW. Voor de tweede keer dit jaar is er een hittegolf. Vanmorgen werd het in de beeld 25 graden en was aan alle voorwaarden voldaan. En dat gebeurt niet vaak, twee hittegolven in één jaar. En het is straks precies 100 dagen geleden dat er een nieuwe paus werd gekozen. Eh, we keken naar het schoorsteentje, we verwachten het niet. En opeens de enorme gejuich vanuit de menigte en de witte rook was goed zichtbaar. Dus veel sneller dan verwacht, na de vierde stemming, op de tweede dag, een nieuwe paus. En de afgelopen maanden sprak paus Leo met heel veel mensen binnen de kerk. Je kan het een beetje zien als een inwerkperiode. Tot nu toe heeft hij nog geen belangrijke functionarissen benoemd. Vandaag leidde paus Leo een mis waarin die wereldrijders opliep om te zorgen voor vrede. Het weer alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 24 tot 30 graden. In de loop van de middag wel een frisse wind aan zee. Vannacht meer bewolking en morgen is het wat koeler bij max 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen Roelevarensveen en Nieuw-Vennep 5 kilometer... met 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Amsterdam Sloten en Knopenburgerveen 12 kilometer. Daar is de extra reistijd 20 minuten, dat komt door werkzaamheden... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Velsen 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam, eh, Rivierenbuurt en Durgedam 7 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. De N250 de kooi richting Den Helder. Tussen de kooi en de Veer Terminal in Den Helder 4 kilometer stilstaand verkeer.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 Ooh, baby, this ain't gonna work. No. it started. Come on. Get it started. Get it started. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started. Ha. Let's get it started in here. Let's get it started.